Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil met voorrang vrijgekomen stikstofruimte kunnen opkopen. Dat gaat het kabinet vandaag bekendmaken, melden bronnen in Den Haag. Als een boer of fabriek stopt en zijn stikstofvergunning aanbiedt... dan moet de overheid het recht van eerste koop hebben. Pas als die daarvan afziet, komen commerciële partijen aan bod. Die azen ook op de stikstofruimte van boeren die willen stoppen. Nederlanders hebben de afgelopen vier jaar wat meer vertrouwen gekregen in hun medicijnen... blijkt uit onderzoek van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Uitgedrukt in een rapportcijfer steeg het vertrouwen van een 7,9 naar een 8,2. Ook vaccins krijgen met een 7,8 een ruime voldoende. Coronavaccins scoren wel wat lager, een 6,8. Bij een appartement in Den Bosch is vannacht een explosie geweest. Daarbij raakte de voordeur beschadigd. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. De politie van Den Bosch onderzoekt de toedracht van de explosie... en vraagt getuigen zich te melden. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt of president Macron in zijn verkiezingscampagnes te veel geld heeft uitgegeven. Daar zijn in Frankrijk strenge regels voor. Het onderzoek richt zich op de inzet van dure adviseurs van het Amerikaanse adviesbureau McKinsey, waar Macron nauwe banden mee heeft. Macron kan niet worden vervolgd, want als zittend president geniet hij onschendbaarheid. Brazilië is het WK voetbal begonnen met een 2-0 zegen op Servië. Beide doelpunten werden in de tweede helft gemaakt door Richarlison. Tien minuten voor tijd viel sterspeler Neymar uit met een enkel blessure. Het is onduidelijk hoe ernstig die is en of Neymar er maandag tegen Zwitserland weer bij is. Het weer. Hier en daar een bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. De zon komt op steeds meer plekken door en het wordt een graad of 12. Na een nacht met nevel en mist begint het weekend zonnig. Maar het wordt later bewolkt en het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat nog in de file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Muiden en Diemen.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 Nederlanders hebben de afgelopen vier jaar wat meer vertrouwen gekregen in hun medicijnen. Blijkt uit onderzoek van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Uitgedrukt in een rapportcijfer steeg het vertrouwen van een 7,9 naar een 8,2. Na het account van Donald Trump gaat Twitter vanaf maandag ook vele andere geblokkeerde accounts herstellen.